4 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Op de Dam in Amsterdam zijn voetbalsupporters slaags geraakt met de mobiele eenheid. Hij is onder meer gegooid met terrasstoelen en tafels. De ME is in een linie opgesteld om de voetbalsupporters te verdrijven. De politie heeft een paar relschoppers aangehouden. Vanavond speelt Ajax in de arena tegen het Turkse Venerbatje in de poolfase van de Europa League. In aanloop naar de wedstrijd heeft burgemeester Van der Laan extra maatregelen genomen. Het kabinet heeft wel overwogen en eigenstandig een besluit genomen over nieuw, een nieuw type obligaties voor banken die aftrekbaar zijn voor de belastingen. Dat schrijft minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op kritische vragen vanuit de Kamer na berichten in NRC Handelsblad. Die krant schreef dat banken zoals ING grote invloed hebben gehad op de inhoud van de wet. De Dijsselbloem erkent dat ING suggesties heeft gedaan, maar die zijn niet klakkeloos overgenomen. De aftrekbaarheid van de obligaties was een politiek besluit, bedoeld om Nederlandse banken en banken in andere Europese landen gelijke kansen te geven. In Diemen is een man neergeschoten in zijn auto. Er is een meerdere, meerdere malen op hem geschoten met een Kalashnikov. Ooggetuigen hebben tegen de Amsterdamse nieuwszender AT5 gezegd... dat de schutter een bivakmuts droeg en stond te wachten tot het slachtoffer kwam langsrijden. Hij zou zijn achtervolgd en is met zijn auto in het water beland. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was hij aanspreekbaar. Het lukt gemeenten nog lang niet altijd passende zorg te organiseren. En dat was wel de bedoeling van het nieuwe zorgstelsel. Gemeenten moeten nu echt orde op zaken stellen, waarschuwen belangenorganisaties. Ze kregen het afgelopen kwartaal meer dan 10.000 klachten binnen. Patiënten moeten lang wachten, ontvangen niet de zorg die ze nodig hebben... en worden slecht of niet te woord gestaan. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn erkennen dat het nog niet goed genoeg gaat. Er komen nog dit jaar ondersteuningsteams die gemeenten en zorgorganisaties gaan helpen. Het weer bewolkt, af en toe regen. Het is zacht met maxima tussen 14 en 17 graden. Vanavond en vannacht valt er verspreid over het land opnieuw regen. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu eh, zeven files in de Randstad, valt nog reuze mee met de vertraging op de meeste wegen. Op deze wegen eh, heb je de meeste vertraging.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 We starten vandaag met Julia van de Beatles. Gecomponeerd en uitgevoerd als een solowerk van John Lennon. Over zijn moeder, Julia Lennon, die in 1958 overleed. Het lied staat ook op de White Album van de Beatles, uitgebracht in 1968. En ook uitgebracht als een B-kant van de Beatles A Aplada in 1976. Gevolgd door Eric Clapton van zijn nieuwe album Back Home, Piece of My Heart. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. song naar het leukste radiostation van Nederland. Nationale 50PLUS Weekend. Voor het zesde achtereenvolgende jaar vindt de Nationale 50PLUS Weekend plaats in Zandvoort aan Zee. En wel op zaterdag 7 november. Het weekend staat volledig in het teken van de 50-plussers en is gevuld met veelal gratis activiteiten. Het programma wordt dagelijks aangevuld met leuke, grappige en unieke activiteiten. Deze leest u terug op www.nationale50plusdag.nl de website is, wat ik net al vermeld heb, www.nationale50plusdag.nl en het e-mailadres is marketing@vvvzandvoort.nl En het begint s morgens om half tien. gedicht van vandaag is van Rita Troost, Het Meisje. Sierlijk, soepele beweging, dartel, frank en vrij. Iedereen die haar bewondert, voelt zich zorgeloos blij. Ze geeft je heftige gevoelens, van jeugdige overmoed. Vol sprankelende beweging en tinteling in het bloed. Ze volgt je met haar blikken, ondeugend ongeremd. Vol passievolle sensatie, een wildheid, ongetemd. Ieder die haar ontmoet, verlangend blijven ze staan. Verloren in de aanblik, voor ze verder gaan. Ze vangt de vele blikken, ze vangt ze, één voor één. In stille, aanbiddelijke verwondering, want ze is gemaakt van steen. theaterpodium Heemstede. Kasper van Koten. Bonte avond, try-out op 6 november. Dansend en zingend op muziek van de tachtigers naar nu. De Bonte avond. Wie maakte hem niet mee? Wie wil hij nog steeds een keer zijn? In zijn eerlijkste Bonte avond ooit geeft Van Koten antwoord. Dansend en zingend op zijn muziek van de tachtigers naar nu. En dat werkt op de lachspieren en de traanzakjes. Vermakelaar Casper van Koten maakt muziek, schrijft romans en speelt in televisieseries en films. Over zijn laatste theaterprogramma, Karakters uit 2014, werd lovend geschreven. De voorstelling onderstreept ook nog eens hoe productief en vernieuwend Casper van Koten de laatste jaren bezig is. Voor zoveel creativiteit kun je alleen maar een diepe buiging maken. Aanvang, kwart over acht, Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. En dan afscheidstournee Emmy Verhey. Emmy Verhey in het najaar van 2015 neemt deze internationale gelauwerde violiste afscheid. Decennia lang was zij een van de boegbeelden van de klassieke muziek in Nederland. Haar spel heeft een prachtige rijpe diepgang bereikt... en ze vernieuwt nog steeds op een creatieve wijze haar repertoire. De opmerkelijke diversiteit van haar repertoire... en is illustratief voor haar muzikale veelzijdigheid en technische vakmanschap. Emmy Verheij is een van de grootste Nederlandse violisten van onze tijd. Niet alleen op de Nederlandse muziekpodia, maar ook in de concertzalen van de internationale allure is haar vioolspel regelmatig te horen. Als violiste trad zij met diverse dirigenten op. Op programma staat onder andere werk van Schumann, Janacek en Dvořák. Kwart over acht, podium Oude Kerk, zonder plezing, Willeminaplein nummer 12 in Heemstede. De kaarten zijn bestellen bij de theaterlijn 023 548 3838.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 Een agent van de Nationale Recherche werd opgepakt omdat hij geheime opsporingsinformatie zou hebben verkocht aan drugscriminelen. Wel of geen vertrouwen meer in het rechtssysteem. Zijn politiemensen gevoelig om de mol te spelen in het crimineel circuit? Is het die ene rotte appel tussen de frisse exemplaren? Zijn het gewoon ook mensen die fouten maken? Het voelt zo tegenstrijdig. In mijn idee kun je geen politie zijn als je op zo'n manier te beïnvloeden bent. Je zo laten verleiden. Je staat in zo'n functie toch als geen ander voor je principe. Je denkt aan kinderboeken waarin politiemensen als eerbiedwaardig worden gezien en waarnaar opgekeken wordt. Waar je respect voor hebt. Je denkt aan veiligheid en je geborgen voelen. Het is moeilijk anders voor te stellen. Of ben ik nu te moraaldenkend? Zit hij in zo'n financiële penibele situatie... dat hij denkt daardoor snel binnen te zijn? Of was het toch meer? Macht, status, positie, zelfverrijking. Tijd om te pronken. Hij kreeg ze wat vrij baan. Er waren al twijfels voordat hij aangenomen werd. De screening was veel te laat en hij kon onnodig lang bij gevoelige informatie. De IRT-affaire uit de jaren 90 kwam ineens weer angstvallig dichtbij. Hebben zijn patsergedrag, hoge hoedjes, dure horloge, bondjassen en zijn razendsnelle Porsche Cayenne hem uiteindelijk de das omgedaan. Opvallend genoeg wezen onder andere ook de blitse bakken van oud-topman Rasdaal in richting van zijn bouwfraudeactiviteiten. Nee, geef mij maar de droppie de knuffelbare panda-goedzakken, Wu Wuwen, mooi krachtig wolk, en Xingya, elegante ster... de volgende jaar vanuit China naar ons land komen. Niks geen wantrouwen, niks geen ego. Gewoon lieve bamboesmikkelaars. Het leven hoeft niet zo hard te zijn... waarin mensen zich met spullen moeten bewijzen. Handelen naar eer en geweten is voldoende. Of heeft China, naast de strategische vriendschap uitleg... toch ook andere bedoelingen met hun eervolle leencadeau?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 It could turn out right, and all I hope and long that there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come. Doe mee, verlos de zee. Gemeente plaatst jutbakken op het strand. Op het strand ligt vaak aangespoeld en achtergelaten afval. Op verzoek van Stichting Jutgeluk plaatst de gemeente drie jutbakken op het strand onder de noemer Doe mee, verlos de zee. Hier kunnen strandbezoekers afval van het strand in deponeren. Jutters Geluk gaat dit afval recyclen in haar dagbestedingsatelier. Doe mee Verlos de Zee is een burgerinitiatief dat is overgewaaid vanuit Zeeland. Een paar jaar geleden verzamelde Matthijs Liefvaart op het stranden van Goeree Overflakke een berg afval. Hij plaatste er een bordje van Juthout bij met de tekst Doe mee Verlos de Zee. Toen hij twee weken later terugkwam was de berg tot zijn verbazing enorm gegroeid. Wandelaars hadden een grote getale gehoor gegeven aan zijn oproep. Inmiddels wordt zijn initiatief in steeds meer kustplaatsen overgenomen. De gemeente Bloemendaal ondersteunt dit initiatief van harte, al dus wethouder Richard Kruiswijk. De gedachte achter Doe mee verloste zee is dat wanneer mensen het goede voorbeeld geven, anderen vanzelf volgen. Dat het werkt blijkt wel uit het succes in Goeree Overflakkee. Met deze jutbakken hopen we het Bloemendaalse strand weer een stukje schoner te krijgen. De bakken worden geplaatst bij de stratafgang, bij de kop van de zeeweg, bij Panassia en bij Duin en Kruidberg. Juttersgeluk is het gevoel als je iets op het strand vindt waar je niet op zoek bent, maar toch erg blij van wordt. Suzanne Klaassen is regelmatig te vinden op het Bloemendaalse strand... en initiatiefnemer van stichting Juttersgeluk... waar dagbesteding en duurzaamheid hand in hand gaan. Zij diende bij de gemeente het verzoek in om jutgebakker te plaatsen. Samen met de reddingsbrigade zullen de deelnemers en vrijwilligers van Jutters de jutbakker legen. Van gevonden en achtergelaten materiaal maken we weer nieuwe producten in ons atelier in Overveen.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 We zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de gevers en iedereen die zich heeft ingezet, zegt John van Osane, regiomanager van de dierenbescherming Noord-Holland-Zuid, waaronder ook Zandvoort valt. De dierenbescherming zet zich met hart en ziel in voor een beter dierenwelzijn voor alle dieren in Nederland. Van huis- en hobbydieren tot in het wild levende dieren en van proefdieren tot dieren in de bio-industrie. Bij onze asielen komen jaarlijks veel dieren binnen die het slachtoffer zijn van mishandeling en verwaarlozing. Er is veel geld voor nodig om dit dierenleed tegen te gaan. Dat geldt ook voor de opvang van vele zwerf- en afstanddieren in onze regio. Dieren komen vaak verwaarloosd binnen en hebben de nodige verzorging en de medicatie nodig om weer op te knappen, zodat ze weer in een nieuw gezin geplaatst kunnen worden.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 Monniken stichtte in de middeleeuwen de eerste gasthuizen waar mensen zich konden laten verplegen. Het doel was vooral om de zieken geestelijke rust te bieden. Medicijnen waren er nog nauwelijks. Het startschot voor de bouw van deze primitieve ziekenhuizen werd in ons land gegeven door leden van de Jonatinner Orde in Utrecht. Zij openden aan het begin van de 12e eeuw het Katharijnengasthuis, gasthuis, naast hun klooster op het huidige Vredenburg toen nog Katharijnenveld. Het gasthuis was vooral bedoeld voor de zieke reizigers en had 24 bedden. De patiënten moesten daarom soms een bed delen. Wel kregen alle zieken twee schone lakens per dag en waren er aparte wiegjes voor baby's. Ook op andere plaatsen in Nederland stichten monniken gasthuizen in de 12e en de 13e eeuw. De oudste nog bestaande instelling is het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft een voorloper van het gasthuis, ontving in 1252 een oorkonde van paus Innocentius IV.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 De gemeente kreeg maandagochtend rond half twaalf het verzoek van het COA en heeft daarna kortzachtig overleg gepleegd. Het COA wil namelijk graag zo snel mogelijk een antwoord terug hebben. Liefst binnen twee of drie uur, zegt burgemeester Niek Meijer. We hebben in korte tijd overleg gevoerd binnen het college hoe we op deze aanvraag zouden kunnen reageren. We voeren regionaal overleg over deze zaken en de gemeente Haarlemmermeer heeft al heel veel voor het COA kunnen betekenen. We vonden het Zandvoort een aanvraag positief zou moeten beantwoorden. De situatie is echt heel erg nijpend. We hebben met instanties als Vluchtelingenwerk Nederland, het Rode Kruis, GGD, politie en andere hulpverleningsinstanties overlegd. Ook het overleg met het bestuur en de beheerder van de Korver Sporthal... in feite de enige crisisopvang van de gemeente... en de exploitant van het sportcafé in de hal kende een positieve uitkomst. Waarna we hebben besloten om voor de periode van twee keer drie nachten... maximaal 150 vluchtelingen, hetgeen in verhouding is met de Zandvoortse situatie... in de sporthal op te vangen, al dus meneer Meijer. Dinsdagavond kwamen de vluchtelingen aan bij de Corver Sporthal... Het zijn een groep van, van dit keer 144 mensen. Inclusief circa 25 kinderen. Hoofdzakelijk uit Syrië, maar ook uit Eritrea. Die voor geweld hebben moeten vluchten... en via Reewijk en daarna Tubergen naar Zandvoort zijn gekomen. Ze zijn nu bijna twee weken in Nederland. De vluchtelingen kunnen zich vrij bewegen... maar hebben wel te maken met huisregels waarvan er één zegt dat om tien uur s avonds het licht in de sporthal uitgaat en dat men binnen moet zijn, zei burgemeester Niek Meijer dinsdagmiddag tijdens een persbijeenkomst op het raadhuis. Toon Hermans Groep is een steungroep voor mensen die te maken hebben of gehad met kanker. Hier kan men ervaringen uitwisselen over alles rond deze ingrijpende ziekte. De groep komt elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar van half elf tot twaalf in de Theo Hilberzaal van Steunpunt Ook in Zandvoort, Flemmingstraat 55. Op 13 november aanstaande komt psychologe Mira Reus langs om met de groep in gesprek te gaan over een vraag hoe ga ik om met de verwerking van de diagnose kanker in mijn leven? Iedereen is van harte welkom hierbij aan te schuiven.